Maar goed, dit is ook prachtig. All Town. Welkom bij het tweede uur van de show. Blijf bij me tot 12 uur, want ik heb ook in dit uur geweldige muziek voor je. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En zomerse muziek natuurlijk in juni lijkt me fantastisch. Ook al regent het soms, maakt niet uit. Het blijft zomer. En vrolijk. Hier zijn de makkers. have left me. I keep telling myself that it's true. I photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow. toch altijd geweldige muziek van de Bee Gees, toch? Eerlijk is eerlijk, Don't Forget to Remember Me uit 1969. Hier bij ZVL en het vrolijke zomerzon van de makkers. Jawel, natuurlijk. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan u, bent u een ochtend- of een avondmens? zelf ben ik een beetje een avondmens. Maar ja, soms moet je ook wel weer vroeg eruit. Bijvoorbeeld om deze radioshow te maken. Dus heb je dat weer. Ach, het leven gaat niet altijd over rozen. En over rozen gesproken, daar rijdt men vandaag voor. Dus, eh, daar hoor je meer over vandaag hier bij ZVL. Julian Lennon hier in de show met Much Too, much too Late for Goodbyes.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 Ook dat weer. Best wel grappig. Eh, tegenwoordig is hij natuurlijk een echte crooner. En dat doet hij perfect zou je kunnen zeggen. You're the Trip In en Julian Lennon ervoor met Much Too Late for Goodbyes. En nu zeg ik het wel in één keer goed. Over een minuut of acht gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan u, bent u een ochtend- of avondmens? Ik eh, verklapte al dat ik eigenlijk een avondmens ben, maar wat ben jij? En kun je je vinden in de antwoorden die je straks gaat horen van de mensen op straat? Je hoort dat zometeen hier bij ZVL. be shining, my sign is aligning with love. So come on and make it, let's take everything that we've been. up this morning with sunshine through my window. Everything that's happened so far has turned out right. And I have got every reason to feel it's getting Something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. I'm only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night, and that is when I saw as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. only one day away from your arms. She took me to the cafe. And roll as I held her charms and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, ah, only one day away from your arms. Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa. Ja, dat is een endweg, maar voor Amerikaanse begrippen natuurlijk helemaal niks. Althans als je met de auto reist, want eh, daar gaat het natuurlijk over. Want met een vliegtuig doe je er een paar uurtjes minder over. Stella Black hoorde jij voor met een van haar allermooiste. Something Tells Me. Een mooi verhaal. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg op straat aan u natuurlijk weer het nodige.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 Dat, is, uh, eigenlijk ook Mensen proberen dat wel eens, zeg maar, maar in het weekend, eh, ja, zaterdag, zondag, ja, dan zijn we ook zeg maar zeven, half acht bij er ook gewoon. Dat, dat is uitslapen. Ja, blijf gaan doorgaan.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 Schat, we wagen de kans. We kopen een huis op een heuvel in de Provence. En dat dan dat stemmetje denkt in de Provence in de Provence. In de Provence praat iedereen Frans. Of dat je op straat loopt en plotseling ziet: ik loop hier nou wel, maar ik hoor hier niet. Uiteindelijk heb ik een beter humeur in een wat slordiger land. Ik stap in de wagen en ga naar de Provence en dat dan dat stemmetje denkt in de Provence, in de Provence, in de Provence praat iedereen Frans. Wat zou het dat daar Frans wordt gepraat? Het is zo dat daar iedereen Frans verstaat en het leven gewoon zijn gangetje gaat. Nou, een kennis heeft laatst nog de zon opgezocht. In de middle of nowhere een huisje gekocht. Hij zit met zijn gezin op een prachtige plek. Maar niemand komt ooit bij hem langs. Je merkt het als je de weg vraagt. In de Provence, men spreekt daar geen Nederlands. In de Provence. In de Provence. In de Provence praat ieder in Frans, je moet weten, vroeger heb ik het gedaan. Ik ben met mijn gitaar naar het zuiden gegaan. 14 juillet op het dorpsplein. En voor ik het wist had ik chance. En stond met mijn mond vol tanden in de Provence. In de Provence. In de Provence. Geen enkele kans.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 Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied and because he took you for a ride.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 dacht ik bij mezelf, goh... Ja, ik zag Bob Dylan voorbij komen. Ik denk, hé, hey, ja, dat is lang geleden dat we daar iets van gedraaid hebben in de show. En het wordt wel weer tijd, want het is natuurlijk wel weer hele prachtige en aparte muziek. Daarom hoorde je hier in de show I Want You. En Joost Billin ervoor met een prachtig lied In de Provence. Wat een vakantieherinnering is dat. Je hoort het <laughs> allemaal hier bij ZVL. Het is alweer zo, nou even kijken, zo'n 10 eh, minuten over half twaalf. De tijd schiet op. En straks om 12 uur hebben we een hele leuke show. Dus daar ga ik je straks meer over vertellen. Dus blijf luisteren, blijf bij veel en luister mee naar Ray Parker Jr. en Ghostbusters. to Si tu pars, Wat een drama. Ongelooflijk toch? Wat een lied zeg. Van lang geleden Kiki en Art Sullivan samen in... Uh, si Natuurlijk. Mijn Frans is beroerd, dat weet je. Als je vaste luisteraar bent van deze show. Ik kan me maar beter niet in het Frans uitlaten. Dat lijkt helemaal nergens op. Verrode Ray Parker Jr. uit de film Ghostbusters. En Ghostbusters is ook weer van een eeuwigheid geleden. En ik zag de film pas geleden weer op eh, een van de 35, 40, 50 tv-netten. En toen dacht ik bij mezelf, eh ja. En eh, ik kon me niet zoveel meer herinneren van die film eigenlijk. Dus ik zat er ook wel weer middenin in de spanning van het verhaal. Maar ook de humor natuurlijk. me maybe that someday well I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yeah. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, set free. de tijd dat ze geen punt maakten van de naam Mohammed. Hoorde je toch maar mooi June Large en Prince Mohammed samen in Someone Loves You. Nou, dat is een goed bericht natuurlijk op deze zondagmorgen. En verder bij Holly, That Will Be The Day That I Die. Och, wat schiet de tijd op. Ik heb nog twee tracks voor je. En daarna is het weer voorbij voor vandaag. Jammer, maar helaas op deze dag voor de rozen. Met een totale, een hele echt mooie ride voor mensen met eh, kanker of bestrijding van kanker. Dus in de show nog even snel een mooie van Sommieu. Luister mee naar Have a Little Faith. When you spin around the circles When you barely see the sun When you're walking on a tightrope blindly and you're trying to hold on. Have a little faith, you see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes. show when you're living in the past. When the present is a hazy daydream, and you find it hard to grasp. Have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Wherever you are tonight, know that I'll be right here by your side. you're lost, and raise your light. It might be hard to find, but there's a spark inside. Just have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little Ja, een goede oproep. Zeker voor op een zondag. Heb een beetje geloof in de toekomst. En dat heb ik zeker. Daarom eh, denk ik dat ik er volgende week zondag weer ben. Hè? Want voor vandaag zit de show erop. Zo meteen eh, mijn collega's. Met heel veel lekkere muziek op jouw verzoek. En ehm, ja, volgende week ben ik hier dus weer, zei ik al, om een uur of 10. En dan ga ik ook weer lekker plaatjes voor je draaien. En een paar mooie onderwerpen voor je uitzoeken om je een beetje bij te praten. Ik wens je voor vandaag nog een prachtige dag. En ik hoop dat we elkaar volgende week zondag weer treffen om 10 uur hier bij Zetveld. Tot de sluit van de show. The Most Beautiful Girl. Oh, hier is die Charlie Rich. And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her? that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said something now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, happened to see the most beautiful girl that walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I